Gert Kluk met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Fitch is iets positiever over Griekenland. Aanleiding voor de betere beoordeling is het akkoord dat vorige week met banken werd bereikt over afschrijving van een deel van de Griekse schulden. Daardoor staat Griekenland er volgens Fitch iets beter voor. Het land heeft overigens nog steeds de junkstatus. Andere kredietbeoordelaars hebben hun oordeel over Griekenland nog niet bijgesteld. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen voor het aanscherpen van de begrotingsregels zoals is afgesproken in de EU. De PvdA zal tegen het nieuwe Europese verdrag stemmen als Nederland door het verdrag volgend jaar zijn begrotingstekort al moet terugdringen naar 3%. Door de opstelling van de PvdA is er geen meerderheid in de Tweede Kamer. Als Nederland tegenstemt betekent dat nog niet dat het verdrag er niet komt. Het wordt van kracht als 12 van de 17 landen het hebben goedgekeurd. In het Europees Parlement is premier Rutte vandaag onder vuur komen te liggen vanwege het PVV-meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen. Alle grote fracties verweten Rutte dat hij geen afstand heeft genomen van het meldpunt. De liberale fractieleider Guy Verhofstadt noemde de website van de PVV een schande en zei dat Rutte's zwijgen daarover onaanvaardbaar is. Rutte is zelf niet naar het Europees Parlement gekomen om over het meldpunt te discussiëren. De Europese Democraten zeiden dat racisme en discriminatie voor hem kennelijk niet belangrijk genoeg zijn. Het Europees parlement stemt donderdag over een resolutie waarin het meldpunt wordt veroordeeld. Werknemers van exploitant Kierail van de Betuwe-route voelen zich onder druk gezet om commerciële belangen van goederenvervoerders voorrang te geven boven de veiligheid. Dat schrijft vakbond FNV Spoor in een brief aan minister Schultz. FNV Spoor luidt nu de noodklok omdat Schultz Kierail een nieuwe tienjarige concessie wil geven. Het weer. Vanavond enkele opklaringen, maar vannacht weer zwaar bewolkt met minima rond 6 graden. Morgen droog en bewolkt. In het zuiden af en toe zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 5 kilometer. De A12 Utrecht richting Arnhem voor Driebergen 4 kilometer. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Driebergen 8 kilometer aan aanrijding.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 Bet you do one two. Fuck. Fuck I'm like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?